op mij, Mona Lisa. Ik moet van je scheiden gaan. Ik zal jou nooit vergeten, al ben ik ver van jou vandaag. Kijk me aan, Mona Lisa. Open af, me bij. Ik blijf steeds aan je denken. Eens zal ik weer bij je zijn. Wacht op mij, Mona Lisa. Meisje, heb maar geen verdriet. Ik heb mijn hart aan jou gegeven.